is de Jong met het NOS-journaal. De eerste lading met bagage van de rampvlucht MH17 komt waarschijnlijk komende week naar Nederland. Dat heeft het hoofd van de repatriëringsmissie Aalbersberg gezegd in het tv-programma Pauw. Het gaat om koffers en kleding, maar ook om bijvoorbeeld knuffels en fotoalbums. Het heeft volgens Albersberg zo lang geduurd om de spullen terug te krijgen... doordat ze zijn onderzocht op aanwijzingen voor de oorzaak van de vliegramp. De Belgische politicus Jean-Charles Luperteau is opgestapt... na beschuldigingen van een zedenmisdrijf. Belgische media zeggen dat hij als potloodventer minderjarigen heeft lastiggevallen. Na vier aanklachten liet justitie zijn huis doorzoeken. Hij is nog niet officieel aangeklaagd. Na de inval nam Luperteau ontslag als burgemeester van een Waalse gemeente... en als voorzitter van het parlement van Wallonië. Hij gold als reizende ster in de Waalse politiek. Luperto benadrukt dat hij met zijn opstappen geen schuld bekent en dat hij zich zal verdedigen. Een advocaat spreekt er schande van dat er details zijn gelekt naar de pers. De Nederlandse oud-generaal Kammaert gaat voor de Verenigde Naties een onderzoek leiden naar de luchtaanvallen op VN-gebouwen in Gaza afgelopen zomer. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft Kammaert officieel benoemd. In de strijd tussen Israël en Hamas heeft de Israëlische luchtmacht een aantal gebouwen van de Verenigde Naties onder vuur genomen. En daarbij zijn doden en gewonden gevallen. De EU laat onderzoek doen naar beschuldigingen van corruptie binnen een EU-missie in Kosovo. Die missie was ingesteld om politieonderzoeken en rechtszaken in het corrupte Kosovo op zich te nemen. Een rechter binnen de missie wordt ervan beschuldigd dat hij geld heeft aangenomen. En dat was bedoeld om een zaak tegen een verdachte van georganiseerde misdaad te laten vallen. Het weer droog met brede opklaringen, minima van 3 tot 6 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond en mogelijk nevel of een mistbank. In de loop van de ochtend overwegend droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 14 graden.